1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden, dat melden Franse media. Lagerfeld kampte al lange tijd met een slechte gezondheid. Jarenlang was hij een van de belangrijkste modeontwerpers. Zo werkte hij onder meer voor de modehuizen Valentino en Fendi. Later werd hij hoofdontwerper van Chanel. De Duitse Lagerfeld woonde sinds 1952 vooral in Parijs. Hij is 85 jaar geworden. Minister Wiebes vindt dat het kabinet duidelijker had moeten zijn... over de berekening van de energierekening voor dit jaar. Vanmorgen werd bekend dat het kabinet zich baseerde op oude cijfers... toen eind vorig jaar werd gezegd dat de energierekening nauwelijks meer zou stijgen. Volgens Wiebes had het kabinet moeten zeggen dat er gebruik is gemaakt... van ramingen uit 2017 en dat die cijfers dus niet meer kakelvers waren. Vrachtwagens in Europa moeten minder CO2 gaan uitstoten... De landen van de Europese Unie hebben daarover een akkoord bereikt. Daarin staat dat vrachtwagens in 2025 15 minder CO2 moeten uitstoten. In 2030 moet dat 30 zijn. Vrachtwagens, bussen en touringcars zijn verantwoordelijk voor 6 van de totale CO2-uitstoot in Europa. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog wel stemmen over het akkoord. Binnen twee weken hebben zich al 110 militairen bij Defensie gemeld... die denken dat ze ziek zijn geworden door burnpits. Dat zijn kuilen die werden gebruikt om afval te verbranden... tijdens missies in Afghanistan. Er ontstond onrust onder uitgezonden militairen... nadat collega's claimden dat ze kanker hadden gekregen... door de schadelijke stoffen die bij de verbranding vrijkwamen. Minister Bijleveld opende twee weken geleden een meldpunt... en wil een onafhankelijk onderzoek instellen als de meldingen daar aanleiding voor geven. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt. In de kustgebieden schijnt vaker de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden bij 3 tot 6 graden. En morgen in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen.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 Frits, ben je thuis? Ja, Frits, Frits is mijn dokter, hè. Ja, luister, dat, dat vind ik al fout dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Eh, ook niet als hij Frits heet. Hè? Want je moet niet, niet zo tutoyeren met een dokter. Dat, is, hè? Ik doe dat ook fout. Komt, dan komt hij bij me thuis en dan ben ik ziek en dan roep ik... Harry Frits! Dan ben je niet ziek. Ben je niet ziek? Nee. Als ik ziek ben, wil ik ook ziek zijn. Hè? dat is niet goed. Zo'n dokter moet op een voetstukje staan. Net zoals ik ook. Ik sta toch ook op een voetstukje. Ik kom toch ook met mijn entree binnen met Pop. Een dokter die wil ook zo'n beetje van... Oh, goeiedag samen, Waar zijn de kindertjes? Eh, nou, daar is die kleine nog. Oh, flink. Weet je wel? Maar Frits die, maakt mij, Frits die maakt mij zo zenuwachtig. Dus dan ben ik al ziek en dan krijg ik er nog wat bij. Want ik word zenuwachtig als ik hem zie. maakt En weet je hoe dat komt? Omdat overdreven zorgvuldig. Ken je dat? Ik hoef maar iets te hebben, dan begint hij luisteren en doen. En ik was laatst bij hem op het spreekuur. Nou, ongelogen zeg, hij heeft me drie kwartier nagekeken. Drie kwartier nagekeken, van kop tot teen. Ik ga de straat uit na afloop. Ik denk, toch nog eens omkijken. Stond hij me nog na te kijken. Dat is te lang, dat is te lang, mens. Ja, en dat is nog tot daar en toe, maar dan zegt hij niet wat ik heb. En dat vind ik vreselijk. Dan breekt me de angst uit. Hij zegt niet wat ik heb. Dus al, zou hij maar zeggen, je hebt een preferatus generentius. Ja, dan weet je nog niks, maar ja, dan heb je tenminste wat. Ja, als ik ziek ben, wil ik ook wat hebben. Hij zegt niet wat ik heb. Hij zegt niet dan komt hij wel eens bij me thuis. Ik durf hem niet te bellen. Ik bel hem niet, dat doet mijn vrouw. Die belt hem dan op. En dan, ik ben dan als de dood. Heb je dat ook? Ik ben gewoon bang. Ik ben gewoon bang. Komt hij binnen? Dan zijn we dan. Daar vind ik al niks, daar zijn we dan. Ik ben er nu aan gewend, maar toen je het de eerste keer zei, toen schrok ik me kapot. En toen dacht ik, oh Jezus, zijn met z'n twee. Ja. Hij heeft nu al de assistent meegebracht, dacht ik. Toen zie ik hem alleen binnenkomen. Daar zijn we dan. Nou, pak van mijn hart af natuurlijk. Hè? Maar bam, bam. Maakt hij het koffertje open. Pakt hij die slierte eruit. Kijk dat, die slierte. Stopt hij in zijn oren. Dus dan hoef ik al niks meer te zeggen, want dan verstaat hij toch niks meer. Ik stik van angst. Staat hij daar met die dingen in zijn oren. En onder die slierte, daar zit zo'n zo'n ijskoud eh, dingetje. Ken je dat? Ijskoud. Nou, dan, staat, dan doet, doet hij zo, doet hij zo. Hè? Want hij zegt haast niks, doet hij zo. En dat betekent uittrekken de boel. Hè? Ja. Dus ik gooi de rommel uit. Hè? Als ik alles uit heb, dan drukt hij me onverwacht. Ijskoude dingetje. aan lopen langs mijn rug. Dus ik heb er weer wat bij. Staat hij zo met die doppen in zijn kop. En dan zegt hij, ademen. Ademen. Dat doe ik al de hele dag. Dus, Maar het gekke is, als hij zegt ademen, dan kan ik het niet meer. Ik zweer, ik kan het niet meer. En dan denk ik, hoe deed ik dat ook weer? En dan sta ik... Ah, ah, ah. En dan pakt hij die dingen uit zijn hoofd. En dan denk ik, nou zal hij wel wat zeggen wat ik heb. Zegt hij niks. Zegt hij niks. Gaat hij door de kamer lopen? Gaat hij door de kamer lopen? dat maak ik er zelf bij, hè. Hij zegt niks en ik word hoe langer hoe banger. Dan pakt hij die andere doos met die klok erin, ken je dat? Dat vind ik verschrikkelijk. Ik durf niet op de klok te kijken dan moet ik die arm zo houden. Bloeddruk, ken je dat? Knijpen, zegt hij dan. Knijp maar, zegt hij dan. Hè. Zag zo. En dan krijg ik zo'n spreidje op de arm, ken je dat? spreidje, hè? die slang. Hè? En hij staat in die bal te knijpen. En ik knijp hem zonder bal. Hè? De bloeddruk zit aan het plafond. En niet van de bloeddruk, maar van de angst. Want hij zegt niks. Hij zegt niks. En dan gaat, dan gaat hij kloppen. Dan gaat hij kloppen. Gaat hij hier kloppen. Ken je dat? Ken je dat? Gaat hij hier kloppen. En, en dat moet hol zijn. Wist je dat? Wist je dat? Dit, moet hol zijn. Dit niet, maar hier wel. Dit En dan gaat hij kloppen. En, en, en, en, ik luister mee. En dan denk ik, oh jee, het is niet hol. Het is niet hol. En hem tikt hij op zijn vingers, tikt hij op zijn vingers. En dat vind ik ook zo merkwaardig. Een dokter die zichzelf... <laughs> op de vingers tikt. Ja. Nou ja. Nou ja. en dan eindelijk zegt hij dan... Zeg meneer Hermans, nog één vraagje. Eh, hoe oud bent u nou precies? Nou, dat klinkt in mijn oren zo van en zo is het mooi geweest. start each other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody. We're the ones they wanna be like.